Renate Kok met het NOS Journaal. FC Barcelona heeft Ronald Koeman ontslagen. De 58-jarige coach werd een paar uur na de 1-0-nederlaag tegen Rayo Vallecano ontslagen bij de Catalaanse club. In de officiële verklaring wil de club er niet veel meer over kwijt... dan dat Koeman na de wedstrijd op de hoogte is gebracht van zijn ontslag. Koeman, die al langere tijd onder vuur lag... vanwege de tegenvallende resultaten bij Barcelona... zal komende ochtend afscheid nemen van het elftal. De rechtbank heeft een dreigende huisuitzetting van een slachtoffer van de toeslagenaffaire voorkomen. Dat melden RTL Nieuws en Trouw op basis van een nog niet gepubliceerd vonnis van de rechtbank Oost-Brabant. Daarin zou staan dat de vrouw die de zaak zelf aanspande onmiddellijk een extra voorschot moet krijgen, zodat ze haar huur kan betalen. Volgens haar advocaat liet de fiscus het bewust aankomen op een rechtszaak... terwijl bekend was dat ze met haar kinderen op straat dreigde te belanden. De vrouw zou nu een bedrag krijgen waarmee ze drie maanden huur, energie en autokosten kan betalen. In de tussentijd moet dan duidelijkheid komen over de totale compensatie die ze moet krijgen. President Poetin heeft staatsbedrijf Gazprom opdracht gegeven... om de gasvoorraden in Europa aan te vullen met Russisch gas. Dat zou uiterlijk 8 november moeten gebeuren. Dan zijn naar verwachting de Russische reserveopslagplaatsen voor gas weer op peil. Poetin verwacht dat door het extra Russische gas... de prijzen op de Europese energiemarkt worden getemperd. In Barneveld wordt een pluimveebedrijf geruimd... omdat er contact is geweest met een bedrijf in Zeewolde... waar eergisteren vogelgriep is vastgesteld. Dat meldt het ministerie van Landbouw. Uit onderzoek is gebleken dat een bezoeker eerst bij de ene pluimveehouder is geweest... en daarna bij de andere. Er zullen 9500 kippen worden geruimd. Het weer. Vannacht is het vrijwel overal helder.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 it stopped going, the whole world shook. The storm was blowing. Sometimes things just don't work out like we planned. Life goes on and people grow out of things that fit before. but Saturday remains the same, and I hope it'll. top unless you fly. there's a molehill, a proven ground. There ain't nowhere to go if you hang around. go member of the new power generation. Welcome to the dawn. Luister dan, grap. Ik ga jou wat zeggen. En ik gebruik mijn eigen woorden. Dat hoef ik jou niet uit te leggen. Het was een mooie vrijdagmiddag. En ik reed door de stad. Komt die motoragent naast me. En ik denk, fuck. Hij zegt, vroeger luister goed. Het licht was al lang rood. En je reed ook veel te hard. En het was mijn vrouw naar wie je floot. Ik zag, luister agent het is een veel te mooie dag. Dus schrijf die boete maar en steek hem waar ik het niet zeggen mag. René Gap, zing het voor ze. Ik heb die bon gepakt, maar ook een ton gepakt. Ik heb de mooiste op dit feestje op de mond gepakt. Als ik morgen ga, heb ik geen spijt van dat. Ik heb alle mooie dingen die ik kon die bon gepakt, terrasje zon gepakt. Voor ik ging heb ik een jonko op balkon geklapt. Als ik morgen ga heb ik geen spijt van dat. Ik heb alle mooie dingen die ik kon gepakt. Hey Donnie ouwe, zeg eens wat. Als ik morgen de pep een maat geef kan ik zeggen dat ik heb geleefd. Het is altijd de feest waar ik ben geweest. Ik ben continu op een paper chase. René plank die Mary door de week. Je wil niet weten wat hij in het weekend race. Smokelspannen een blazer. Vliegt naar de regenboog in Marianne Weber. Rijd de hard, wel eens een bon gepakt. Zes maanden op vakantie, kom terug bruin gepakt. Duik in mijn zwembad en ik schenk wat. René, proost op het leven, grap. Ik heb die bon ton gepakt. Ik heb de mooiste op dit feestje op de mond gepakt. Als ik morgen ga, heb ik geen spijt van dat. Ik heb alle mooie dingen die ik kon gepakt. Ik heb die bon gepakt, de restjes zon gepakt. Voor ik ging heb ik een jonko op balkon geklapt. Als ik morgen ga, heb ik geen spijt van dat. Ik heb alle mooie dingen die ik kon gepakt. de mooiste op je feestje op de mond gepakt. Als ik morgen ga, heb ik geen spijt van dat. Ik heb alle mooie dingen die ik kon gepakt. Ik heb die bon gepakt, de restjes zon gepakt. Voor ik ging heb ik een jonko op mijn kon geklapt. Als ik morgen ga, heb ik geen spijt van dat. Ik heb alle mooie dingen die ik kon gepakt. Hey René, kom mee. Het for voor een vers kopje thee.